met het NOS-journaal. De politie heeft drie mensen opgepakt voor het vervalsen van zorgcertificaten, meldt Nieuwsuur. Met deze zogenoemde EVC-certificaten krijgen mensen met ervaring vrijstelling bij opleidingen... en kunnen ze sneller aan het werk in de zorg. De certificaten zijn ook verkocht aan mensen zonder relevante ervaring. Het is onduidelijk om hoeveel zorgmedewerkers het gaat. De politie sluit niet uit dat ook degenen die de certificaten hebben gekocht worden opgepakt. Er zweeft naar schatting zo'n 27 miljoen ton aan extreem kleine plastic deeltjes in de Noord-Atlantische Oceaan. Dat hebben Nederlandse zeeonderzoekers berekend. De gevolgen kunnen groot zijn. De deeltjes dringen diep door in ecosystemen en ook in het menselijk brein. Onderzoekers vrezen dat het in andere oceanen niet veel beter zal zijn. President Trump wil het Amerikaanse beleid in West-Afrika verschuiven van hulp naar handel. Dat heeft hij gezegd tijdens een bijeenkomst met leiders van die landen. Zij merken de gevolgen van de Amerikaanse bezuinigingen op ontwikkelingshulp. Voor Liberia betekent het dat meer dan 2,5% van het bruto nationaal inkomen wegvalt. Trump roemde de landen om hun grote natuurlijke reserves, zoals olie en mineralen. De Afrikaanse leiders lijken open te staan voor Amerikaanse investeringen. Zeven overvallers uit Os en Lelystad zijn veroordeeld tot celstraffen oplopend tot acht jaar. Ze pleegden gewelddadige woningovervallen op bejaarden... en werden ook veroordeeld voor straatroof en oplichting. De bendeleden zijn familie van elkaar. Ze moeten hun slachtoffers ook een schadevergoeding betalen... oplopend tot 24.000 euro. Het weer, vannacht opklaringen, het blijft droog. Morgen een mix van zon en wolken. Op de meeste plaatsen blijft het dan droog. Maar in het noordoosten kan het regenen.